en een voorspoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. De SNS-bank schrapt de komende vier jaar honderden banen. Het bedrijf kondigde eerder aan dat er 100 miljoen euro per jaar moet worden bespaard. In voorstellen wordt nu gesproken over het schrappen van 800 tot 900 banen. SNS is nog steeds in handen van de staat. Er werken 3400 mensen. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren nog geen grote reorganisaties doorgevoerd... in tegenstelling tot andere grote Nederlandse banken. Bij een fabriek van kunststofschuimproducten in Roermond woedt een grote brand. In de wijde omtrek zijn dikke zwarte rookwolken te zien. De fabriek staat op een bedrijventerrein. Over slachtoffers is niets bekend. De brand in Roermond brak ongeveer een uur geleden uit. In de haven van Rotterdam zijn de afgelopen dagen honderden kilo's drugs onderschept. Volgens RTV Rijnmond zijn er zeker 10 mensen aangehouden. En dat gebeurde na een grote drugsactie waarbij 150 containers met fruit werden gecontroleerd. De extra controles werden gedaan nadat er bij meerdere containers mensen waren gezien die daar niets te zoeken hadden. In Peking zijn de scholen de komende vier dagen gesloten en blijft een deel van de fabrieken dicht in verband met zware smok. In de Chinese hoofdstad is code rood van kracht en dat is voor het eerst dit jaar. Vanwege de smok mogen ook veel auto's niet meer de weg op. Naast Peking hebben nog ruim twintig steden in het noorden van China het advies gekregen om maatregelen te nemen. Er komt een uitzondering op de regels voor invallers op basisscholen. Door de nieuwe wet werks en zekerheid moet voor elke invalbeurt een tijdelijk contract worden afgesloten. En daardoor zitten leraren snel aan het maximum, waardoor er eigenlijk een vast contract moet worden aangeboden. Door een tijdelijke maatregel mogen leraren nu onbeperkt invallen in de periode met het meeste ziekteverzuim, van januari tot maart. Het weer. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het is droog bij 5 tot 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe opklaringen. In het oosten kan het dan licht gaan vriezen. Dit was het en op. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral problemen bij Utrecht vanwege de afsluiting bij eh, de Leidse Rijntunnel. De tunnel is in beide richtingen afgesloten vanwege een eh, technische storing. Althans, richting het zuiden is de hoofdrijbaan weer open en is de parallelbaan nog dicht. En richting het noorden is eh, de A2 nog helemaal afgesloten bij de Leidse Rijntunnel. Beide richtingen kan je het beste omrijden via de oostkant van Utrecht over de A27. Op de A1 van eh, Amsterdam naar Amersfoort een kwartier vertraging nu tussen Muidenberg en Hilversum Noord.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 Zo blij dat ik weer... Eh, voor de laatste keer dat ik in de studio sta dit jaar. Voor jou ook, Hans. Laatste keer in de studio dit jaar. Op de vrijdag wel. Ja, op de vrijdag wel. Nee, volgende week eh, staan we natuurlijk live op locatie bij uh, de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Met de Euro Breakdown. uurtje langer als normaal. En dan die eh, week erop eh, heb je vijf uur lang, eh, hoor je mij door je speakers. Ja, <laughs> vijf uur lang. Ja, echt vijf uur lang. Want de Eurohit komt voorbij. Alle 100 beste nummers van afgelopen jaren zet ik op een rijtje voor je. Hey, dit uur gaan we kijken zo direct naar de Nederlandse top 40... en natuurlijk naar de top 3 van deze week. Maar we gaan ook gewoon de rest van de lijst behandelen.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 I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing at all keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with a wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing. Eh, deze week. Robin Schulz samen met eh, David Guetta Met eh, Shadowlight. Ondertussen alweer drie weken lang in de lijst. Vijf plaatsen gestegen deze week. Nou, ik denk dat het zomaar weer tijd is voor een klein overzichtje van de platen die we wel en niet hebben gehad. Dat is alweer een tijdje geleden. Volgens mij de laatste was nummer 30. Dus dan gaan we dat gewoon even voor doen. Op 29 eh, vinden we This Is What You Came For van eh, Calvin Harris en eh, Rihanna. Op nummer 28 Calvin Harris met My Way. Mike Perry samen met Martin met The Ocean op 27. En op 26 staat Naked met Sexual. Op 25 vinden we Britney Spears samen met g e met Make Me. En op 24 is nieuw binnengekomen Regan Bone Man met Human. Op 23 staat Kaigo samen met Julia Michaels met Carry Me. En op 22 Yellow Yellowclaw samen met Jade Lauren met Love and Warm. Clean Bandit met Teer staat op 21. En op 20 vinden we Sigma samen met eh, Birdie met Find Me. En op 19 staat dan Deborah met I Got You. Jean-Paul samen met Dua Lipa met No Lie staat op nummer 18. Een van de twee snelste stijgers van deze week met maar liefst 9 eh, plaatsen. Die andere snelste stijger was, eh, hadden we al gezegd, Yellow Claw samen met Jade Lauren met Love and Warm. Ehm, waar was het gebleven? Oh ja, <laughs> nummer 17. Tigala eh, eh, samen met John Newman en Nile Rodgers met Give Me Your Love. En op 16 vinden we Ariana Grande samen met Nicki Minaj met eh, Side to Side.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 En Ellie Golding, Still Falling For You, de nummer 12 was dat. Hey, na het volgende nummer gaan we kijken naar de Nederlandse top 40, hoe die eruit ziet. Maar eerst gaan we luisteren naar dus de nummer 9 van deze week.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 Let's keep it for De collega's van Radio 538 die presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem even in eh, vogelvlucht een beetje doornemen. We luisteren natuurlijk naar de Europese top 40. Die is veel leuker, toch? Ja, vind ik wel. Hey, op nummer 40 in Nederland staat eh, Seven Alias. Ik weet nou hoe je het uitspreekt. Samen met uh, Jason uh, Futuristic. Beko en Jarzina. Wijken één zijn Nederlanders. Doe gewoon normale namen. Met het nummer Gas. Guest. Op nummer 39 is nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 Starly met uh, Op 38 vinden 21 Pilot met uh, eh, Heddens. Twee weken pas in de lijst is de nummer 34 eh, Scars to You Beautiful van Alicia Kara. Nieuw binnengekomen op 32 met Robin Schultz samen met David Guetta met Shadowlight. Champagne met Dua Lipa met No Lie staat op 30. Nou, dan gaan we even de snel heen Skipper aan naar de top 10 van de Nederlandse top 40. De Chainsmokers met Closer staat op nummer 10 daar. Op nummer 9 staat Dragon Bone Man met Human. Gavin James met Nervous op nummer 8. Bruno Mars met 24 Karat Magic op nummer 7. En Calvin Harris met My Way op nummer 6. Sean Mendes is blijven zitten op de vijfde plaats met Mercy. En DJ Snake samen met Justin fucking Bieber met Let Me Love You op nummer 4. James Arthur met Say You Won't Let Go is blijven zitten op een eh, derde plaats. En The Weeknd samen met Daft Punk die is gezakt van 1 naar 2 met de nummer Starboy. En gestegen van de nummer 2 naar 1 is Clean Bandit samen met Sean paul en Anne-Marie met Rockabye. De Euro Breakdown op vrijdag.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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. strong, but you needed proof. You saw kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your heartbeat faster, emotional earthquake. Bring on disaster, you hit me head on, got me weak in my knees.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 En deze week blijven zitten. Wie ook eens blijven zitten is de nummer 6 van deze week. Nile Horn met This Town. Die slaan we dus ook even voor het gemak over. Something inside me's changed. I was so much younger.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 Little Mix met Shout Out To My Ex. Een van de zittenblijvers eh, van eh, deze week. En met nummer 4 op zijn einde zijn we toegekomen aan de top 3 van deze week. Meer gaan we luisteren naar de top 3 van vorige week. Nummer 3. op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week op uh, nummer 3. Clean Bennett samen met uh, Sean Baum. Blijven zitten deze week op een derde plaats.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 Maar wie weet volgende week. Volgende week laatste uitzending van de Euro Breakdown. Van dit jaar dan hè. Hey, snel door met de nummer 2 van deze week. Dit is Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. van eh, deze week. En over twee gesproken, er staan er twee in mijn nek te hijgen, jongen. Niet normaal. Volgens mij heeft het een beetje zin om uitzending te doen. Ik snap het niet. Zo direct na de klok van 5 eh, uur. Eh, Hans met zijn vrienden in Zandvoort draait door. Maar zijn vriendengroepje is een beetje uitgedund op het moment. Want ik zie er maar eentje. Maar goed, weet je, dat mag de pret niet drukken. Hey, de nummer 2 van deze week was dus uh, met Kendrick Lamar met The Greatest. En wij gaan door eh, met de nummer 1 die al een paar weken met stipt op nummer 1 staat. Robbie Williams met Love My Life. nummer 1 van eh, deze week. Robbie Williams. Met eh, Love My Life. Vorige week ook op uh, nummer 1. En ondertussen alweer uh, zeven weken in de lijst der lijsten. hey, het zit er bijna op de Euro Breakdown voor deze week. Volgende week dus vanaf de ijsbaan in het Zandvoortse. En zo direct na de klok van 5 uur heb je Waldorf en Stetter. Oh nee, Hans met zijn vrienden. 26e jaargang, aflevering 50 van vrijdag 16 december 2016 zitten weer op. Deze week had het 12 stijgers, 17 zittenblijvers, 10 dalers en 1 nieuwe binnenkomen. Dragon Bowman is eh, nieuw binnengekomen in de lijst met Human op 24. Eh, en na 19 weken heeft, hebben ze Zak wel samen met Salvi met Trumpets uit de lijst geschopt. Volgende week dus live vanuit de ijsbaan. De laatste uitzending van de Euro Breakdown. En over twee weken vanaf de ijsbaan de Eurohitte Top 100 van 2016.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.